met het NOS-journaal. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich... In Rosario verloren ze de halve finale op shootouts van gastland Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Maartje Pauwme en Carlien Dirksen van de Heuvel. In de verlenging werd niet gescoord, waarna shootouts de doorslag moesten geven. Wereldkampioen Argentinië scoorde daarin twee keer. Titelverdediger Nederland scoorde niet... De finale van de Champions Trophy gaat nu tussen Argentinië en Groot-Brittannië. Nederland speelt om de derde plaats tegen Duitsland. Bij de screening van aankomende politieagenten moet meer aandacht komen voor hun mentale conditie, dat zegt minister Opstelten. Aanleiding zijn drie dodelijke schietincidenten waarbij agenten in opleiding hun dienstwapen gebruikten. Gisteren nog werd een agent doodgevonden die vier dagen vermist was. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Minister Opstelten roept de korpsen op om alerter te zijn op het welzijn van agenten in opleiding. Hij wil meer trainingen en professionele opvang voor politiemensen in psychosociale nood. Ook familieleden en collega's zouden daar terecht moeten kunnen als ze zich zorgen maken over een agent. Gewapende mannen hebben in een bar in Mexico zeker negen mensen gedood, onder wie vijf leden van een band die net aan het optreden was. De muzikanten speelden norteña, een muzieksoort die het drugsgeweld in het noorden van Mexico verheerlijkt. Behalve de muzikanten kwamen ook drie gasten en een politieagent om het leven. De politie telde na de schietpartij ongeveer 100 kogelhulzen in de bar. In Mexico zijn de afgelopen jaren naar schatting 50.000 mensen vermoord door drugsbendes. Het weer, hier en daar mistbanken, lokaal matige tot strenge vorst, tot min 15 graden.